Vijf uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. In Ethiopië ontkent dat hij schuldig is. Op de eerste procesdag zei hij dat het Openbaar Ministerie de verkeerde verdachte in beeld heeft. Volgens hem hebben veel mensen in Ethiopië dezelfde naam als hij. De man van 63 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van 75 mensen en het martelen van honderden anderen. De afgezette Catalaanse regio-president Puigdemont is in Brussel, melden Spaanse media en overheidsfunctionarissen. Er zou ook een aantal van zijn ministers zijn meegereisd. Volgens de Spaanse krant El Periodico wil Puigdemont met vijf ministers asiel aanvragen in België. Puigdemont, leden van zijn kabinet en de voorzitter van het parlement, werden aangeklaagd wegens rebellie, opruiing en misbruik van publieke gelden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart doen zo'n 55 gemeenten niet mee vanwege gemeentelijke herindelingen. Het gaat om zo'n anderhalf miljoen kiesgerechtigden. In een aantal plaatsen in Groningen, Friesland en Gelderland wordt komende maand al gestemd. Op andere plekken worden herindelingsverkiezingen gehouden in november 2018. De Keniaanse kiescommissie heeft gezegd dat de zittend president Kenyatta met 98% van de stemmen is herkozen omdat de verkiezingen werden geboycott door de oppositie... kwam maar 38% van de stemgerechtigden opdagen. Kenyatta werd in augustus al herkozen... maar het Hoge Rechtshof van Kenia verklaarde die uitslag ongeldig... omdat de kiescommissie partijdig was. Het weer, enkele buien, ook geregeld zon, vooral in het zuiden en oosten. Het is 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad loopt het vooral vast bij Utrecht door ongeluk op de A12. Eerst vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en Knoop het Oude Rijn 7 kilometer. Slechts twee van de zes rijstroken zijn open en de vertraging is meer dan een uur. Andere kant op, richting Den Haag, is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. Tussen Driebergen en Knoop het Oude Rijn staat nog 14 kilometer file. De weg is dan wel weer vrij, maar het kost je nog wel steeds een uur extra. Daardoor loopt het ook weer vast op eh, de wegen, de snelwegen aan de west- en de oostkant van Utrecht. Vooral in zuidelijke richting moet je veel geduld hebben.